De snackbar-eigenaar werd uiteindelijk meerdere keren gestoken en overleed in het ziekenhuis. Deze verslaggever van Omroep West heeft de uitspraak gevolgd. De hoofddader in dit verhaal, dat is een meisje van 15. En die heeft dan ook een straf opgelegd gekregen van 12 maanden jeugddetentie. Eh, maar daarbij wel jeugd-TBS. En dat is, een, dat is iets wat een lange tijd kan duren. Dat kan wel zeven jaar duren. En als, ze dan, ja, als de uitbehandeling niet, niet klaar is, zeg maar, dan kan het omgezet worden in eh, gewone TBS. Dus het is niet gezegd dat ze weer heel snel op, eh, op straat staat. Twee anderen, een jongen en een meisje van 17... moeten zes en tien maanden de cel in. En zij krijgen ook jeugd-TBS. Voor morgen staan er twee extra vluchten gepland om gestrande Nederlanders die weg willen uit Israël op te halen. Dat zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot. Deze man stond eerder vandaag op het vliegveld en maakte zich zorgen, vertelde hij bij de VRT. Wij proberen hier weg te komen. Het is heel erg moeilijk omdat er verschillende vluchten geannuleerd zijn. Ik ben gewoon bang dat het te lang duurt. Omdat we van kant horen dat het gaat escaleren, deze oorlog. Rond deze tijd vertrekt er ook een defensievliegtuig vanuit Israël deze kant op. Avans Hogescholen in Brabant is de beste grote hogeschool van Nederland. Dat staat in de jaarlijkse lijst van de keuzegids. Deze leerlingen denken wel te weten waarom hun school bovenaan staat. En dat is niet alleen vanwege het onderwijs. Je hebt heel veel mogelijkheden en heel veel opleidingen natuurlijk. En de kantine is ook altijd lekker gevuld met lekkere broodjes. Dus het is wel, ja, ik vind het wel een leuke school. In Holland had een minder leuke dag. Die hogeschool scoorde het slechtst. Dan nog het weer. Nu nog nat, maar vanavond en vannacht droogt het op veel plekken op.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 Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Oh. Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong.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 You guess the road with the plan, cause I'm not the number. Take it to the tone, when I hit the phone, take it in the zone, gotta get you home, gotta roll home. And I do it. Baby, another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You guess the road with the plan, cause I'm not the number. Take it to the home, we can get it on.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 FM Voor Zandvoort en de regio Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoogste commandant van het Israëlische leger erkent dat de autoriteiten tekort zijn geschoten. Israël werd zaterdag compleet verrast door een grote aanval van Hamas. Militanten braken door de streng beveiligde grens met de Gazastrook. De Haagse drugsbaron Piet S. is veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank hoorde hij tot de top van de drugswereld. Zijn zoon kreeg 8 jaar cel. Piloten en cabinepersoneel van budgetmaatschappijen voelen zich gedwongen om te werken als ze eigenlijk moe of ziek zijn, meldt Zembla. Volgens dat onderzoeksprogramma leidt dat tot gevaarlijke situaties, zoals piloten die in slaap vallen. En het weer vanavond nog wat regen of motregen. Morgen eerst regen, later op meer plaatsen droog en wat zon. En het wordt 19 tot 24 graden.